uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan Rusland en Oekraïne per direct onderhandelen over een staakt het vuren. Trump meldde dat nadat hij twee uur met president Poetin had gebeld. Volgens hem verliep dat gesprek erg goed en zou het Vaticaan hebben toegezegd de onderhandelingen te willen organiseren. Poetin was veel minder stellig over de uitkomsten van het telefoontje. En ook Zelensky bevestigde niet dat er per direct gesprekken komen met Rusland. 22 landen, waaronder ook Nederland, roepen Israël op om onmiddellijk humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Die verklaring is veel minder stellig dan die van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada eerder gisteravond. Die landen waarschuwen Israël voor concrete maatregelen als het nieuwe offensief in Gaza niet stopt. Vicepremier Van Heijem noemt de massale demonstratie tegen het Israël-standpunt van het kabinet Schoof... een signaal waar het kabinet iets mee moet doen. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Zondag protesteerden meer dan 100.000 mensen in Den Haag. Ze willen dat er actie komt om Israëls voortdurende schendingen van het oorlogsrecht te stoppen. Van Heijem zei dat minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp eerder al kritisch was op Israël... en dat de komende weken ook blijft doen. Paralympisch zwemmer Lisette Bruinsma heeft een onderscheiding van sportkoepel NOC-NSF gekregen. Het gaat om de Pahoud de Mortagnes trofee. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan inspirerende sporters. De drievoudig Paralympisch kampioen heeft een visuele beperking... en zette zich in voor de komst van blinde tribunes in de zwemsport. Daar kunnen mensen via een koptelefoon de wedstrijd meemaken. Het weer. Vannacht in het noorden kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Komende dag opnieuw veel zon en 23 graden.